Vijf uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De OV-staking van komende dinsdag moet aangepast worden... om te zorgen dat Schiphol bereikbaar blijft. Dat heeft de rechter beslist in een kort geding. Er moeten elk kwartier treinen blijven rijden... tussen Schiphol en een aantal stations in Amsterdam en omgeving. De luchthaven was bang voor een chaos... omdat er dagelijks tienduizenden mensen aankomen. Het gaat volgens de rechter alleen om Schiphol. In de rest van het land ligt het openbaar vervoer dinsdag wel stil... De machinisten, conducteurs en buschauffeurs staken dan voor een beter pensioen. In het overgrote deel van de EU-lidstaten wordt vandaag gestemd voor het Europees Parlement. De voorlopige opkomst is in Frankrijk en Spanje fors hoger dan in 2014. Ook in Hongarije, Slowakije en Roemenië zijn tot nu toe veel meer mensen gaan stemmen. In Italië bleef de opkomst min of meer gelijk. De eerste prognoses van uitslagen worden rond dit tijdstip verwacht. In Nederland werd donderdag al gestemd. In Irak zijn drie Franse IS-strijders ter dood veroordeeld. De drie werden in februari in Syrië opgepakt door Koerdische strijders. Het is de eerste keer dat een Iraakse rechtbank de doodstraf oplegt aan Franse IS-strijders. Het drietal kan nog in hoger beroep. In Irak worden op dit moment grote aantallen IS-strijders... onder wie veel buitenlanders berecht voor hun activiteiten voor het kalifaat. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over de snelle afhandeling van zaken en de vele ter dood veroordelingen voor zowel mannen als vrouwen. Een jongen van vijf is gisteravond ernstig gewond geraakt... op een springkussen in Rukven in Brabant. Hij ligt in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis in Rotterdam. Volgens de politie viel een ander kind tijdens het spelen... op het springkussen bovenop het slachtoffer. Eerder meldde de politie dat het springkussen in elkaar was gezakt... maar dat klopte niet. Het ongeluk gebeurde bij een voetbalclub... waar een evenement was georganiseerd.